De nieuwe lichting kwam in Den Haag. En jonge frisse meiden, die zagen ieder jaar al die pippen ook zo graag. En ze mochten de jongens graag leiden. En bolle Grietje stond aan de poort. Zij jankte zich kaporus de oude lichting ging nu voor en zij snikte tot haar chloris. Adieu, mijn fijne lange grenadier, adieu, adieu en vergeet me niet, denk eens aan je griet. Adieu, mijn fijne lange grenadier, tabé, tabé, als je anderen ziet, denk dan aan je griet aan de worsten, aan de hammen die ik je altijd heb gebracht Als jij s'avonds dienst had op waar Aan de borrel in je veld, staat er ratatatata Dat doet me geen keukenmeid na Adieu, mijn fijne lange hier, adieu Adieu en vergeet me niet, denk aan dikke griet Ze kreeg twee kaarten, een dikke brief toen heeft ze Chloris vergeten. Zij heeft zich heel gauw met een grenadier getroost. Griet had geen last van geweten. Ze was haar lichting een heel jaar vrouw. Het waren enige knullen. En bij het afzwaaien stond zij weer meedogenloos te brullen. grenadier, adieu. Adieu en vergeet me niet, denk eens aan je vriend. Adieu mijn reuzenlange grenadier, tabé. Tabé, want de meid als Griet, die bestaat er niet. Was altijd jouw enig meisje en ik heb me nooit vergooid. Mijn wapen verlaten, dat nooit. Want de artillerie de cavalerie, die liet me nooit met rust. Een draag onder Adieu, mijn toch lange grenadier, adieu. Adieu, denk toch aan je griet en vergeet me niet. Adieu, adieu, mijn reuze lange grenadier. Salut.